Maar het parlement heeft het land nu veilig verklaard. De eerste vluchten met migranten vertrekken waarschijnlijk binnen 10 tot 12 weken. Israël heeft scherpe kritiek op het onderzoek dat de VN liet instellen... naar mogelijke banden van VN-hulporganisatie UNRWA... met leden van Hamas of Islamitische Jihad. Volgens dat onderzoek heeft Israël daarvoor nog steeds geen enkel bewijs geleverd. Maar Israël zegt dat er geen rekening wordt gehouden... met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Bij de formatie liggen vandaag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kan bijvoorbeeld worden besloten om een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. De ICT-problemen waarmee het Openbaar Ministerie kampt worden volgens NRC steeds groter. Officieren van justitie kunnen daardoor tijdens de behandeling van rechtszaken... vaak niet eens bij hun eigen stukken, zegt een van hen in de krant. Volgens een woordvoerder wordt er met mannenmacht gewerkt aan vernieuwing... en vervanging van software en hardware. Verschillende steden openen deze week de winteropvang voor dak- en thuislozen vanwege de vrieskou s'nachts. Tot en met donderdag kunnen ze terecht in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam voor een bed, een warme maaltijd en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. Het weer, de dag begint zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen veel buien, soms met hagel.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 Bij de formatie liggen vandaag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kan bijvoorbeeld worden besloten om een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen. Verschillende steden openen deze week de winteropvang voor dak- en thuislozen vanwege de vrieskou s'nachts. Tot en met donderdag kunnen ze terecht in de steden voor een bed en een maaltijd. Het weer de dag begint zonnig, maar later neemt bewolking toe op de meeste plaatsen droog.